Hij is op borgtocht vrij. In 2008 en 2009 pleegden zeker 30 werknemers van Frans Telecom zelfmoord. Volgens de vakbonden stonden ze onder grote druk van reorganisaties en onmogelijke prestatie-eisen. Uit onafhankelijk onderzoek bleek dat de zelfmoordgolf voor een belangrijk deel te wijten was aan de leiding van het bedrijf. Lombard riskeert een jaar gevangenisstraf en een boete van 15.000 euro. Op een veiling in Parijs is bijna 2,5 ton betaald voor een afbeelding van Kuifje. Het is een originele plaat van het Kuifje-stripalbum De Geheimzinnige Ster en dateert uit 1941. Op de plaat van tekenaar Hergé is te zien hoe het asfalt smelt onder de poten van Kuifjes hond Bobby. Het was het duurste voorwerp dat werd verkocht op de stripboekenveiling bij Sotheby's. Die veiling bracht in totaal zo'n 650.000 euro op. Het hoofd dat afgelopen weekend werd gevonden in de Canadese stad Montreal... is van de student die zou zijn vermoord door pornoacteur Luca Magnotta. Dat is aangetoond door medische test, zegt de Canadese politie. Het hoofd lag in een park niet ver van Magnotta's huis. Het was het enige lichaamsdeel van de Chinese student waar nog naar werd gezocht. Andere lichaamsdelen waren per post terechtgekomen bij politieke partijen en scholen. Luca Magnotta, de minnaar van het slachtoffer, vluchtte naar de moord eerst naar Frankrijk en vervolgens naar Berlijn, waar die werd aangehouden. Magnotta ontkent schuld. Volkswagen neemt het sportwagenmerk Porsche helemaal over. Waarschijnlijk is de overname op 1 augustus een feit. De volledige overname was al aangekondigd. Volkswagen had al 49,9 van Porsche in handen. Voor de overige 50,1 betaalt Volkswagen bijna 4,5 miljard euro. Dan het weer. Vannacht vrijwel overal droog en vrij warm. Overdag in het hele land stevige regen- en onweersbuien. Het wordt 23 tot 27 graden. Tot zover het NOS-journaal. Dan verkeersinformatie. Het gaat over de A2. Daar is een vrachtwagen gekanteld.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 While the world is in slumber, all the times with that number when I say to you, I love you. I you my life to be, my dreams come true. Or will this dreaming of mine all fade out of sight? Like the moon growing dim, whoa, way up there on that rim, up the hill in the chill, still all the night was dat in de stil of de Night. En Jordan versie uit eind jaren 60. Het Engelse gezelschap The Peddlers. Goedenacht allemaal, welkom bij de Nacht in Ganders. het eh, programma waarin uh, muziek centraal staat... en de informatie over muziek en de actualiteiten in de muziek. En dat allemaal hier op Radio 1. Tot zes uur dus hier bij de Vara, in het komende uur ook weer een paar eigen opnamen. Ik ga je later in dit uur confronteren met een eigen opname... die we een tijd geleden gemaakt hebben van zangeres Chris Berry. Het gaat hier om een registratie van een optreden in Spijkers met Koppen. In april jongsleden vond dat plaats. En ik heb om te beginnen al iets wat op dit moment in de hitparade staat... in een eigen opname. De gasten uit IJsland die waren ook in april. Dat was de 23e te gast bij het ochtendprogramma van Giel. Ja, en dit is soort akkoorden, dat hoor je vaak hier op radio in de laatste tijd. Ze bij of Monsters and Men. Uit IJsland komen ze inderdaad april dus de gast bij Giel. En daar zongen ze dan hun allereerste hitsucces. Hier is Little Talks van de groep. So hold my hand, i walk with you, my dear. The stars creep as I sleep, it's keeping me awake. It's the house telling you to close your eyes. And sometimes I can't trust myself.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 voor een aantal optredens de Melkweg. Daar zullen ze zijn op 4 september en een dag later door een roosje Nijmegen. Of Monsters and Men. Mumford Sons, dat is een band uit Engeland. Die hebben de laatste jaren uitgebreid getoerd. En in hun voorprogramma hadden ze een Engelse singer-songwriter... die nu ook een eigen single heeft gemaakt. Die plaat heet The Brightest Lights. Hier is King Charles. The brightest lights cast the darkest shadows. And that's where... smells clean of what's gathered in the night. Hang the villains and the crooks high on butchers' hooks as they run from the sun in fright. Oh, the moonlight shadows are fleeting and scattered where memories and prophecies are slain. Only the moment you're in can delight in sin, so forget your regrets and pain. The brightest lights cast the darkest shadows. darkness has risen, cold ash poured over the sun. For the sun to rise again, he must go through hell to see what the darkness has done. The depraved are pain, caught in pleasure's chains, are oh, willingly surrendering. geleden. Toen stonden ze op Pinkpop en afgelopen weekend op Rockenwerchter. De mannen van Mumford Sons. En hier dan ter begeleiding van eh, King Charles, een Engelse singer-songwriter, zoals ik al zei. En de zanger, die heeft tijdenlang getoerd met Mumford Sons door Amerika... als zijnde het voorprogramma van de band. En dat heeft dan uiteindelijk geresulteerd in een gezamenlijke plaatopname. Die hoorde King Charles en Mumford Sons met het nummer The Brightest Lights... flamingo, Scotch, de dag ging dan wat je van een jaar geleden ongeveer. CeeLo Green met zijn Bridal Lights, Bigger City, Bright Lights, Big City. Dat was een nummer uit 1961, gecomponeerd door Jimmy Reed. Maar je hoorde een uitvoering uit 65 en die was van Eric Burden en zijn Animals. En dat bedorgel Alan Price, die periode nog. En deze band die is op dit moment in Europa. Ze komen uit Amerika. Los Lobos. Komend weekend onder andere in weer op het Festival. Eh? El Pistola del Corazón. No sé cómo decirte. No sé cómo explicarte. Que aquí no hay remedio de lo que siento yo. De lo que siento yo. La luna me dice una cosa las estrellas me dicen otra, la luz del día me canta esta triste canción, esta triste canción. Los besos que me diste, mi amor, son los que me están matando mis lágrimas se están secando con mi pistola, mi corazón. Y aquí siempre paso la vida con la pistola y el corazón. No sé cómo amarte, no sé cómo abrazarte, porque no sé me deja este dolor que tengo yo, el dolor que tengo yo. Esta noche tan oscura sus sombras tan tranquilas. El viento me sigue cantando esta humilde canción, esta humilde canción. Los besos que me diste, mi amor, son los que me están matando mis lágrimas me están secando con mi pistola y mi corazón. Y aquí siempre paso la vida con la pistola y el corazón. Pistola y el Corazon. Dat was Los Lobos 1988. Een track van de LP Just Another Band from East L.A. En de band is op dit moment in Europa. Ze staan vanavond in Deurne in België. In het Openluchttheater de Rivierenhof. En vrijdag in Karlsruhe in Duitsland. En zaterdag op een van de podia van het Festival Aan het begin van de avond zullen ze daar optreden. Los Lobos dus. Dit wordt Chris Berry live sweet met koppen. de jazz hier. Eh, popliedjes uit het repertoire van Chris Berry. Ze hebben net een album gemaakt, of net is ook weer een half jaar geleden... een album gemaakt onder de titel Marbles. En dit liedje is daar ook op te vinden, Waiting for the Rain. En ik liet je luisteren naar een opname die in april werd gemaakt in Spekers met Koppen. In dit programma De Nacht Ging Anders dat voor eh, grote popfestivals... maar ook eh, de kleinere festivals die eh, niet snel de landelijke publiciteit halen... maar, waarop wel een, maar waar wel een hele interessante line-up bijvoorbeeld is. en zo'n festival is het Reuring Festival. Dat vindt vanaf vandaag plaats in Purmerend. En een van de gasten die daar zal verschijnen vanavond om kwart voor elf... op het leegwaterpodium, dat is dan Chris Berry. Toegang Helemaal voor niks. Nou, dan krijg je toch waar voor je geld met uh, Chris Berry. Op het leegwaterpodium vanavond kwart voor elf in Permanent Chris Berry. I saw her sitting in the rain.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 Barry White die trouwens eh, de dames destijds bij elkaar heeft gebracht. Want een van de dames dat was destijds zijn echtgenote. Nou, en over uh, eh, begin van de jaren 70 als ik uh, spreek over destijds. Love Unlimited in Walking in the Rain with the One I Love. Opgenomen in 1972 en daarvoor had je het 1967. De Councils, The Rain, The Park and Other Things. Een eh, bijzondere band. De band bestond uit eh, gezin, een gezin. Allemaal kinderen en een moeder. Vader was er niet bij om een of andere reden. De Councils, The Rain, The Park and Other Things. Dat kon je beluisteren. Katie Beard, het was een van de tachtigtal sterren die afgelopen weekend op het Rock Werchter Festival stonden. Nou heb ik niet zoveel met het repertoire van uh, eh, KTB. Ik vind het aardig. Maar ik zag het daar maar optreden. Maar dat <laughs> was wel een hele opdwepende show. Dus had ik zoiets van, ga ik toch maar eens iets van bedraaien van deze KTB. Mooi nummer van de meest recente album. KTB. En eh, hier in de nacht denk ik anders hoor je haar met Go Away. skin. It became an unwritten rule with you. Somehow I always seem to give in. Why you got to be so strong? My stubbornness is cruel. You know what I would do for you. And I know where you'd walk for me. But we gotta speak it all so quietly. You could please just go away. Leave me alone, yeah, fly away. Into the stars, never see your face. It will make my world such a better place. If you could please just go away, leave me alone, yeah, fly away. Into the stars, never see your face. It will make my world such a better place. If you could please just you open your eyes, watch me lying there what I get to know what you see. Once I get to know what you feel, know what you think. If only I could step in your skin. But you see, I already know it's a land and tears when you carry out all my fears. Being here's a dangerous game. I'll end up insane and only have myself to blame. Please just be fair. I don't ask you for love, cause I don't want afgelopen weekend op Rock werd Katie B. hoorde aan het Go Away van de album On A Mission. Een album dat eh, vorig jaar verscheen. Hele mooie show. Een eh, swingende show nogal van eh, deze zangeres op dat rockwerchter. En ze gaat nog meer festivals afstruinen in Europa de komende tijd. Maar de Benelux zit daar verder niet meer bij. Zo dadelijk, in het kader van Zomernachten met Coat en B. Een liedje met Kees van Koten. En thema is roken eerste oudste roker. <laughs> Zijn gezondheid is er niet minder om geworden, want hij drinkt nog steeds op. Willie Nelson. Roll me up and smoke me when I die. And if anyone don't like it, just look I'm in the eye. I didn't come here and I ain't leaving, so don't sit around and cry. Just roll me up and smoke me when I die. Now you won't see no sad and teary eye. When I get my wings and it's my time to fly. Call my friends and tell them there's a party come on by. Now just roll me up and smoke me when I die. Roll me up and smoke me when I die. And if anyone don't like it, just look them in the eye. I didn't come here and I ain't leaving, so don't sit around and cry. Just roll me up and smoke me when I die. tell more jokes and dance and stuff. Just keep the music playing, that'll be a good goodbye. Roll me up and smoke me when I die. Roll me up and smoke me when I die. And if anyone don't like it, just look them in the eye. I didn't come here and I ain't leaving, so don't sit around. Just roll me up and smoke me when I die. Hey, take me out and build flames for about an hour. Then take me out and twist me up and point me toward the sky. And roll me up and smoke me when I die. Roll me up and smoke me when I die. And if anyone don't like it, just look on in the eye. I didn't come here and I ain't leaving, so don't Just me up and smoke me when I die. Just me up and smoke me when I die. Eh, we draaien nog een liedje dat gezongen wordt door mijn neef Theo uit uh, de Rijnmond. Want die zingt met het zoontje van zijn derde vrouw uit haar eerste huwelijk. Maar is heel geinig. het was niet echt. Heus mijn jongen, is maar even. Ik maak hem zo meteen weer uit. Vanaf morgen ga ik gezonder leven. Per fiets en veel vers fruit. Ja, mijn pap, dat heb je ook al vorige week beloofd. Knul, ik leg hem op de rookpoot, kijken hoe die doof. Want ik beroof je dat ik zal stoppen. Dit wordt de laatste, ik scheid eruit. Anders gaat papa straks naar de En bovendien is het een sigaret, Anders dan anderen zal ik vuur. jongens zal niet meer gebeuren. Ik voel dat het me lukken gaat. Zonder slaan en knallen met de deuren. Of s'nachts naar de automaat. Papa, kan ik je vertrouwen? Gaat het niet als vorige keer? Want na twintig kilo kalven, toen begon neem een knul, dat stond er buiten. Moeder ging toen van ons heen. Maar vanavond wil ik echt besluiten. Ik rook er nog maar één. Pap, je bent de knapste papa van het hele land. Knul, je bent een grote kerel, geef me dus een hand. Want ik beloof je dat ik zal storen wordt de laatste. Ik scheid u uit. Anders gaat papa straks naar de knopen. Ik heb al een keel als droge beschuit. Alleen maar deze nog, want morgen stop ik toch. En bovendien is het een filtersigaret. Anders dan anderen zal ik veranderen. daarom moet jij nu heel vlug naar bed. Wel tussen papa. Wel trusten, knul. They ask me how I knew my true love was true. of course, replied something here inside cannot be denied. someday you'll the flame dies, smoke gets in your eyes. So I chaffed them and I gaily laughed to think that they could doubt my love. Yet today. my love, my love. Now, laughing friends deride tears I cannot hide. Een vooroorlogsrepertoire zou je kunnen zeggen... van dit Smoke Gets In Your Eyes. Je hoorde de stem van eh, Diana Shorty, die in de jaren 50 wel bekend was als uh, zangeres, jazzzangeres. In de jaren 50 was ze in Amerika nog bekender... maar dan als televisiepresentatrice. En daar hebben wij dus <laughs> weinig van meegekregen... van eh, haar activiteit als televisiepresentatrice. Maar de platen zijn nog steeds leverbaar en downloadable, zoals het dan tegenwoordig eh, heet. Dana Shorters met Smoke Gets In Your Eyes. En dat werd voorafgegaan door Kees van Koten met, ik denk, Casper van Koten. Ik heb het nergens kunnen achterhalen, maar het is in ieder geval een liedje dat te vinden is op de LP van Koten en de Bie op hun pik getrapt. En Casper zou een jaar of tien geweest moeten zijn toen deze opname werd gemaakt. Maar nogmaals, ik heb het nergens kunnen achterhalen. Kees van Koten in ieder geval met een kind en aan de tekst hoor, moet het een jongetje geweest zijn... en de DJ de papa stopt met eh, roken. En dat werd weer afgegaan door een uh, een nieuwe plaat van uh, Willie Nelson. Bijgestaan door een uh, illustre gezelschap bestaande uit Snoop Dogg... Chris Christofferson en Jamie Johnson. De meest recente single van Willie Nelson onder de titel Roll Me Up. Dit is De Nacht Klinkt Anders bij de Vader op Radio 1. Weer een optreden hier in De Nacht Klinkt Anders van een man die afgelopen weekend optrad op Rock Werchter. Jack White. En je hoort hem hier met een uh, studioopname van het meest recente album. Jack White and the Love Interruption. I want love to roll me over slowly. Stick a knife inside me and twist it all around. I want love to grab my fingers gently, slam them in a doorway, put my face into the ground. I want love to murder my own mother and take her off to somewhere like hell or up above. And I want love to change my friends to enemies, change my friends to enemies, show me how it's all my fault. Or interrupt me. I won't let love disrupt, corrupt, or interrupt me. Yeah, I won't let love disrupt, corrupt, or interrupt me anymore. I want love to. Walk right up and bite me. Grab a hold of me and fight me. Leave me dying on the ground. And I want love to spin my mouth wide open and cover up my ears and never let me hear a sound. I want love to forget that you offended me or how you had defended me when everybody tore me down. Yeah, and I want love to change my friends to enemies, change my friends to enemies, show me how it's all my fault biggest rock or in a rock dat was me dan Jack White die je kon beluisteren met het nummer eh, Love Interruption. Zo dadelijk, eh, dat wil zeggen dat eh, na het nieuws van eh, vier uur dan beginnen we, of drie uur dan beginnen we met Roy Orbison. Maar eerst laat ik nog even iets horen van Patty Smith. Patty Smith die, oh, die, die, nu dus verdwijnt van de computer. Nou, dat moeten we dan maar weer eens opnieuw opzoeken, die plaat van Patty Smith. En die staat namelijk dit weekend op een festival dat gehouden wordt in Luik. Dat festival dat heeft als titel Les Ardentes. En verder staat ze vrijdagavond in eh, eh, Amsterdam voor een optreden. Maar ze staat ook op het Rockwerg... Nee, niet het Rockwerchter Festival, op het uh, eh, Bospop Festival het komend weekend. Ik laat je nog even een nummer van horen. Een deel althans ervan, Van de meest recente single. Betty Smith en het nummer dat heet April Fool.